Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Tweede Kamer heeft geen handelingen over Griekenland. Zoals er werd verwacht is er geen Kamermeerderheid die premier Rutte en minister Dijsselbloem wil terugfluiten. Dat bleek tijdens het ingelaste debat van vanmiddag. Formeel hoefde de Tweede Kamer vandaag geen goedkeuring te geven aan het steunpakket. Rutte en Dijsselbloem wilden nog niet zeggen of Nederland zou meewerken aan een verlichting van de Griekse schulden. Dat onderwerp komt dit, jaar pas, dit najaar pas aan de orde. Er is nieuw bewijs gevonden dat het OM 15 jaar geleden ruim 4,5 miljoen euro heeft overgemaakt aan drugscrimineel Kees H. In het strafdossier over een ontsnappingspoging van Kees H. bleek een afdruk te zitten van de vroegere boekhouding van het Openbaar Ministerie. De zogenoemde erfgoedinspectie heeft de bewuste kopie gevonden in een archief, schrijft minister van de Steur van Justitie aan de Tweede Kamer. De omstreden deal leidde in maart tot het vertrek van staatssecretaris Teven en minister Opstelte van Justitie. Teven had de deal destijds als officier van Justitie gesloten. Bij een schietpartij op een Amerikaanse marinebasis in de staat Tennessee zijn zeker twee mariniers gewond geraakt. De berichten over het aantal gewonden lopen uiteen en ook over de aard van de verwondingen is onduidelijkheid. Volgens de burgemeester van de stad waar de basis ligt zijn zeker twee mensen neergeschoten. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, zei hij niet. Amerikaanse zender CBS meldt dat de schutter is omgekomen. Hij zou het vuur hebben geopend op de deur van een restaurant op de basis. Mogelijk is ook op andere plekken in de stad geschoten. De zelfstandige pakketbezorgers van PostNL hebben een protest vandaag uitgebreid naar het hoofdkantoor van het postbedrijf. De bezorgers protesteren daar tegen de afspraken die vakbond FNV en PostNL maandag maakten. Zij eisen onder meer een 15% hogere vergoeding dan PostNL heeft voorgesteld. Sinds dinsdag staken de postbezorgers en blokkeren distributiecentra. Volgens een woordvoerder van PostNL worden door de staking 20% van de pakketjes op een later moment bezorgd.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 So let's stick our heads out, better stick our heads out so much to around, baby. Comes around, baby. Cause we got nothing to lose. Yet so much the drummer boy goes rum ba ba bum, yeah. And as the sun comes down, we raise our glass up high. Go ahead and give me some, or the drummer boy Soms moet je wel eens brutaal zijn. En eh, die jongens die vroegen dat eh, aan eh, mij. Van, zou je een recensie achter kunnen laten bij de pagina van Umberto Tan? Nou ja, dat heb ik gedaan. En op een gegeven moment werden daar toch wat spontaan wat duimen op, op gegeven. Op dat berichtje van mij bij de RTL Late Night. Doe ik graag hoor jongens. Eh, maar uh, reageer ook even op mijn mail. Dat jullie uh, toch uh, misschien nog een keer langs willen komen. Wolf hier Nomar. En ik zou bijna zeggen dit wordt de zomerhit van 2015. Of dat ook inderdaad gaat worden. Dat moeten we nog maar afwachten. Misschien alleen bij ons in het programma. En voor de rest nergens. Maar nou, we gaan er wel alles aan doen om me behoorlijk gedraaid te krijgen op de Nederlandse radio's. Of dat nou hier bij een lokaal radiostation is of bij de grote jongens van... En PO Radio 2 of 3 FM. Dat maakt ons dan ook niet zo gek veel uit. Eh, everybody hoorde je. Het is 6 eh, zes minuten over negen. We gaan zo direct natuurlijk nog eh, twee nummers horen van Frank Demian. Die bij ons in de studio is. Maar we hebben natuurlijk ook nog muziek hier klaar liggen. Onder andere van een dame die van de week een hele mooie post deed voor de vriendjes op Facebook. Er was ineens een hartje in haar, in haar koffie, koffie terechtgekomen. En toen werden er een hoop verklaringen bij gezegd ja, bij, eh, bijgemaakt. van, eh, nou, dat betekent het. Ik weet het niet, Linda, maar het eh, zou zomaar kunnen zijn... dat je gewoon over een paar weken bij ons in de, in de uitzending zou kunnen zitten. Hier is Lonely Blues. And I've always had a hard time adjusting to codes and rules, at least to the unwritten ones. So do you wonder? far too sophisticated moves move my far too romantic soul you're into playing games, I'm sorry, I'll be a spoil sport. So, do you wonder which card your next will be? Playing black instead of hearts, breaking hearts instead of free. No wonder we still wander lonely blue. Linda Kreuzen hoorde je hier eh, bij Alternative FM eh, live. En eh, ja, dat was ook een beetje naar aanleiding van iets wat zij van de week op Facebook heeft gepost. Ehm, aan de andere kant is Frank weer klaar voor de laatste twee nummers voor vanavond. Want ja, dan, dan zit het er alweer op. ik neem aan, denk ik, nog één nummer van Late in the Morning. Nog twee nummers van het album. Wel twee nummers zelfs nog. Welke twee zijn dat? Eh, Late in the Morning, het eh, titelnummer. Ja. En eh, I Dreamt of California daarna. Oké. often fall on my pillow. zo'n... Eh, er, zit, er zit een... Eh, ja, ik weet niet wat het is. Het is haast... Het zit, er zit een mysterieus laagje zit er, eh, zit er in deze song in ieder geval. Dat, die heb je, dat heb je heel mooi, mooi, mooi gedaan, vind ik eerlijk gezegd. Dank je. Late in the morning. En natuurlijk de laatste. I Dreamt of California. Doe je dat altijd of niet? Dromen van California. Ja, dromen van California of niet? Vaak gedaan natuurlijk. Ja? Ja, één keer geweest daar. Ja. En wat, eh, wat, eh, wat heb je met Californië? Ja, dit, dit is een, nummer waarin heel veel eh, songtitels van, van de Beach Boys zitten. Aha. Er zitten ook heel veel backing vocals in op, de, op het albumversie. Ja. maar die ga ik proberen zoveel mogelijk te doen ook. Hoe? Oh. Ondanks dat ik maar één stem hier heb. Ik ben benieuwd. Zitten ze er wel in? <laughs> Zitten ze er wel in. Goed, de laatste die, die je gaat horen hier bij Alternative FM is I Dreamt of California. Some guy pointed to the beach. He was singing California girls, and I wish they could all be like that. Wish they could all be like that. I tried a falsetto being a beach boy down on Malibu Beach, where the kids are hip. Wouldn't it be nice to break away, break away from this lonely life? Me getting around in my 409 here today and next to me. Long as I can hear music, and you give me those good, good vibrations. this lonely life. Me getting around in my 409. You here today and next to me. Long as I can hear music, and you give me those good, good vibrations, darling. I wanna serve. isn't the same without you. Life isn't the same without you. Life isn't the same without you. Life isn't the same without you. Eh, wel een eh, behoorlijke lofzang eh, op alles wat nou, met Beach Boys te maken heeft. Zelfs de, de members van de band even... Ja, goed gehoord, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Brian Wilson, hij staat erin. En nou ja, ook The Good Vibrations. En eh, nou ja, dat was nog even een titel eh, die ik voorbij hoorde komen in, eh, in, de, in, de, in de song. Dus <laughs> het, het, het waren nogal wat. Dus het was een pure lofzang op alles wat... heeft de Beach Boys zo'n indruk op jou gemaakt in je, in je leven, of niet? Ja, behoorlijk. Ja. ja? ja, Gaan we het zo nog over hebben. Dus wat dat gaat, helemaal goed. dat was hem. Frank uh, je kan hem over een tijdje natuurlijk hier gewoon weer terugluisteren, de uitzending. Kom ook uh, opnames eh, vrij als het goed is. Want uh, Marcus moet met zijn lampen nog heel wat dingetjes doorlopen. Dus wat dat er gaat is dat denk ik een leuke zomerklus. dat wordt een soort bootcamp denk ik voor jou Marcus. Want... Er, ligt, er ligt echt eh, nog wel eh, wat materiaal als ik het, uh, als ik het zo begrijp. als ik nou nog zomervakantie zou hebben zoals ik dat vroeger zou hebben... dan had ik de hele zomervakantie ermee kunnen vullen. <laughs> maar één ding is zeker, er staat in ieder geval waarschijnlijk volgende week al op de website. Dus je kan in ieder geval volgende week gewoon de herhaling terugluisteren. Dat is mooi. Op onze website. Ja, Dat lijkt me een heel goed idee in ieder geval. Dus, Daar staan ze al sinds 2009, hè? vanaf 2009, vanaf 2009 staat Ik zal je wel vertellen, daar. daar staat zelfs de legendarische uitzending op met Chef Special. Dus, dus eh, eh, onder andere. Onder andere. Dus <laughs> ja... Dus ja, wat dat gaat, uh, kun je heel erg aan je trekken komen. Ehm, we gaan weer even wat uit de, de, de, machine draaien. En dit is natuurlijk serieuze shit. Want de heren van Julius hebben een, een song geschreven. ten goede komt voor Kika. Eh, dat, daar zit natuurlijk eh, een randje aan. Maar dan moet je maar even kijken bij hun op het eh, Facebookpagina. het is I'll Be Around. Hier is Julius. inside, open up your heart, jump into the world and sing another song. I'll be around. I'll be around. A little never before. Open up your windows and walk out the door. Keep your love aside, open up your heart. Jump into the world and sing another song. June met, eh, samen met eh, X en Circle With Me. Eh, een uh, beetje oldschool eigenlijk electropop uit de jaren 80. maar die hebben zij dan weer nieuw vorm gegeven in, naar de tijd van nu. Maar dat heeft ook te maken met, ja, hoe kan ik het ook eigenlijk zeggen, met... met Marnix, die een voorliefde heeft voor de, ja, min of meer de, de, de electropop. Dus dat speelt er natuurlijk. Nog even, nog eh, één eh, nummer. En dan gaan we ook nog eventjes eh, met, met Frank even praten. Maar dat is Nederlandstalig. En ik geloof dat deze op de Zelhemse feesten staat te spelen. Dat gebeurt aanstaande zaterdag. Ik heb het over Mirko en zijn wijze mannen. En hier is hij met Altijd Alles. Alles ik wil is, alles wat ik wil is, alles wat ik wil als er iets is hey, dat je heel graag wil. Doe eigenwijs nou, heel, heel, heel. Als is van gisteren en had je maar gedaan. Niets houdt me tegen, hey, als ik jou zie staan. alleen on. zei ik even op. Alleen wat telt is wat je dus eh, zoals eh, gezegd eh, de komend weekend gewoon te zien en te bewonderen... tijdens een van de mooiste festivalen, de Zelhemse Zomerfeesten. Daarin zal die te zien en te horen zijn met zijn hele wijze band, de Wijze Mannenband. nu gaan we even praten met onze gast van vanavond. Dat is Frank Dimi. Die mag iets dichter bij de microfoon. Want, uh, want zo ver komt hij ook niet. Uh, <laughs> die, ja, ja, mooi. Um, want eh, ja, eh, muziek. Je bent er eh, al een tijdje mee bezig. Je hebt al... Wat, wat, wat, ik leuk vond tijdens even buiten de uitzending om. Ehm, je bent ook op die waanzinnige tricky boot geweest, geloof ik, voor, voor optredens, dacht ik. Ja, tricky theaterboot. De tricky <laughs> theaterboot, ja. Want, want toen de naam Ganna viel, toen zei je van, volgens mij heb ik ook nog wat, eh, wat eh, wijze lessen ook eh, van Ghana mogen, mogen hebben. Ja, zeker. Nog steeds. Nog steeds, hè? Ja. wat heeft zij, wat, wat, wat, is, nou laat ik het anders zeggen. Waardoor is, wat is haar invloed geweest, om het dan maar zo te zeggen. wat, heb, wat heb jij aan haar gehad, laat ik dan, want dat is de vraag die ik zocht. Wat heb jij aan haar gehad? Ja, Ganna is een zangcoach ja. van mij, dus leert me ook om dus te zingen zonder je stem eh, kapot te zingen. En goede ademhaling en dergelijke. Mhm. Maar eh, ja, ze is eh, natuurlijk ook dingen die ik nu doe, eerste cd uitbrengen en zo, heeft zij ook gedaan. Ja. Alleen een aantal, paar jaar geleden al. Ja. Dus ja, ook wat tips af en toe van, hoe doe je dat nou? hoe kun je... Eh, nou, ja, hoe kun je, hoe kun je een mooi album eigenlijk afleveren? Mooi album afleveren, optredens, eh, eh, doen, uh, toertje regelen door Nederland, dat soort zaken. Dat soort zaken, ja. lukt dat ook een beetje? Ik ben nu bezig om een toertje door Nederland te organiseren. Dus vanaf Amsterdam, daar heb ik heel vaak gespeeld. En, er zijn heel veel plekken om te spelen in Amsterdam. Maar ik heb bijvoorbeeld in september een in het oude pothuis in eh, Utrecht eh, een ah, optreden. Dat is mooi. Dat is dus dat begint een beetje ja, het, eh, land in te trekken. <laughs> Ja. je moet er enorm aan sleuren om, om je muziek, zeg maar. Je moet er eigenlijk mee leuren, als het ware. Ja, dat klinkt een beetje denigrerend, maar... ik weet, van bijvoorbeeld een schrijver hier in, hier in Zandvoort... dat hij ook ontzettend veel moeite moet doen om zijn boek verkocht te krijgen. En datzelfde geldt eigenlijk voor de muzikant. Precies hetzelfde. en zeker voor iemand die dan nu net een debuutalbum heeft eh, gemaakt. Sinds vorige maand, hè, geloof ik, toch? Ja, 7 juni eh, is die uitgekomen. Ja. Eh, hoe, hoe was dat proces? Was dat een, een lang proces? dat valt er wel mee. Ik heb een hele leuke studio gevonden. De Eiland Studio in Amsterdam. Ja. Remco Schouten, die, ja, is studio-eigenaar en ook eigenlijk producer geweest mhm, van het mhm, album. En mhm. die heeft ook dingen gedaan als Pavement en werd is Uh, ja, had dat, hele leuke associaties had hij gelijk bij mijn muziek. Ik dacht van ja, die is betrokken. Ja, opeens kwam hij met gekke associaties, zoals Black Sabbath of zo. ik dacht van oeh, eh, grappig. Eh. heeft hij ook eh, muzikanten erbij geregeld of heb jij dat gedaan? dat je... een stukje heeft hij gedrumd zelf op mijn album. En voor de rest heb ik nog een drummer op twee nummers. Ik heb wat vrienden gevraagd om backing vocals te doen, achtergrondvokalen. Dus eh, wat rijker eh, kan het in de studio worden. Wat meer laagjes. Ja. Want dat, eh, dat is ook wat je, wat je eigenlijk ermee wil. Dat het wel wat meer gelaagdheid in je songs is. Want we hebben nu een akoestische set van je gehoord. Alleen maar jij en de gitaar en meer niet. Ja, ja op het laatste nummer probeerde ik dat natuurlijk een beetje te combineren. maar, ja dat is eh, jaren gelukt hoor, overigens. Dat, eh, eh, dat, dat, zijn toch weer andere dingen. In de studio nummer opbouwen, laagje voor laagje. En mm. live optreden zijn weer toch andere dingen. Oh, zo'n studio, ga je dan, is dat beulen? Is dat achter elkaar doorgaan? Of is het ook ja, het is best, best, hard werken. ik heb die verhalen van dat ze dan met drank en drugs de hele nacht <laughs> zitten op te nemen. En, ja. Maar dit was gewoon om negen uur beginnen. Tot zes uur. Ja. En gewoon koffie en, eh, en aan de gang. En eh, van tevoren eh, precies weten wat ik allemaal aan laagjes en arrangementen wou gaan doen. Want de studio tijd die loopt natuurlijk. Dus, je hebt het me ooit verteld in het, in even een telefoongesprek wat wij nog hadden voor, voorafgaand aan deze uitzending. Ehm, want je komt natuurlijk niet uit Amsterdam. Jouw roots liggen ergens anders. Dat heb je goed gehoord. Ja, <laughs> <laughs> je roots liggen ergens anders. Want eh, je kwam uit het noorden van, van Limburg, geloof ik. Hè? Dat ja, dat klopt. Ja. Venlo. Venlo. Ja. Eh, is dat, eh, weet jij nog... hè, nu, want je komt daar vandaan. Maar weet jij nog... of, of is dat ook zo, nu nog, dat Venlo een beetje muziek zien heeft? Of valt dat wel mee? Nou, ben je al zo ver eigenlijk al ontgroeid eh, de plaats? Ik, ik, weet het nu niet meer, maar ik weet dat dat toen uh, niet zoveel te doen was. Nee? Eh, nee, dat, je hebt nu hier, bijvoorbeeld in Amsterdam, heb je open mics, waar je ook kunt binnenlopen. Ja. Dus de, de ASG is daar één van? Precies. Ja. Is dat belangrijk voor, voor zo iemand als jij, die dan op een gegeven moment, ja, ik wil beginnen, ik wil wat, wat doen, ik wil wat laten horen. krijg je ook bijvoorbeeld voor, van mannen als nou ja, laten we ze maar even noemen. Roel Halfheid eh, van Holst en, eh, en Max van Remmerden. Krijg je dan ook wat, eh, wat terug? Want dat, dat zijn toch wel eigenlijk de twee iconen van de ASG. Moet ik er, moet ik er eigenlijk bij zeggen hoor. Want die doen er ontzettend veel moeite voor. Op, dat, op dat gebied. Ja, het is heel belangrijk om ergens zomaar binnen te kunnen lopen. Ja. ja de Engelenbak had bijvoorbeeld ook de open ja, bak, ken je wel. Ja. En zonder enige selectie gewoon ja, een kwartier iets te mogen doen. Of drie nummers in dit geval. Ja. En eh, te oefenen, dat is zo belangrijk. En dat is ook hartstikke leuk. Want ja. we moeten allemaal andere singers, songwriters. En dan krijg je weer tips. En Het idee van een cd opnemen, dat, dat komt ook daar vandaan. Mensen liepen rond met hun cd's. Ja, nou we gaan het nog, zal eh, direct nog even daarover hebben. Maar we gaan ook nog even eh, muziek draaien. Dat gaan we nu doen. Eh, eerst eh, een, eh, een, dame uit Rotterdam. tenminste, ze is naar Denemarken gegaan om, om de muziek verder vorm te geven. En weer teruggekomen naar Rotterdam. ik heb het over Southbound. En zij hebben een EP e uitgebracht. en dit is Poisonous, heet dat, dat nummer. En je hoort de stem van Rufaida. traces in the sand. The beads of passion, once so tempting, they're slipping right through my hands. I look up to the moon, still hoping for the promised land. The promised land. zo heet het eh, nummer. Het is eh, van, eh, van een jongensgroep uit Lekkerkerk. Daar komen ze een beetje vandaan. Duncan ik, ik, zal je rustig vertellen... een jaar of vijf, zes geleden waren het nog snotneuzen. Maar tegenwoordig maken ze serieuze, echt serieuze muziek. Maar dat deden ze eigenlijk toen ook al. En dit komt van het derde album alweer. Ik geloof zelfs dat er al een vierde album in de maak is. Duncan vergeet de naam niet. Eh, het is 10 eh, minuten voor 10. Eh, en nou, we gaan het eventjes mooi rondbreien. Want we hadden het over het ASG. Maar ook over dat nummer I Dreamed of California. wat heb jij met de Beach Boys? Ja, Beach Boys zijn wel een van mijn inspiratie inspiratiebronnen. Toch wel? Ja. ja. Eh, hoe, eh, hoe is dat ontstaan? Is, eh, heeft je vader of wie, wie heeft er thuis toevallig nou de Beach Boys verzameling... dat de, de kleine Frank toevallig dat... Nou, dat is wel leuk. Dit wil ik later ook gaan doen. Of is dat niet zo? Nou, dat is een beetje op een vreemde manier ontstaan. Want we waren op vakantie in Engeland. Mhm. En we hadden huizen geruild. Dus dan zit je in het, in het huis van, van iemand anders. Ja. En die hadden een Beach Boys album. En die hadden ook een cassette recorder waarmee ik dat allemaal kon opnemen. Ja. En eh, op een dag, ik was zo'n puber, dus ik had helemaal geen zin om mee te gaan met allemaal dingen. Dus ik bleef gewoon thuis in dat huis een middagje. En ik dacht van, eh, ik ga al die platen luisteren. Ja. En eh, toen heb ik die Beach Boys allemaal opgenomen. En eigenlijk is het daar een beetje, beetje begonnen. Zo. zo het ontstaan eigenlijk, ja. Ja. Eh, hoe hebben ze erop bij eh, de ASG op eh, gereageerd? Want, want ja, je hebt een beetje een lofzang gemaakt. Maar hebben ze, hebben ze er een notie van? van dat, dat, er, dat er iets met Beach Boys is? Is, er, ja, is niemand van, van het nou stel naar je toe gekomen die zegt... Nou, dat lijkt toch wel heel erg verdacht veel dat je iets met, ja, met de Beach Boys hebt. dat lag er wel veel te dik bovenop <laughs> natuurlijk. ja. ja. Ah, dus eh, dat, dat, dat wel. Dus. Ja, dat is maar één nummer natuurlijk. En je vertelde nog, eh, nog iets leuks over de ASG. Eh, dat was, als er, als er zo'n avond wordt georganiseerd, dan mogen de nieuwelingen eerst? Ja. Ja? Ja. En wat gebeurt er dan met de mensen die al wat vaker komen? Die, die zeggen, ja, jullie moeten maar even wachten. Ja, die, eh, die mogen als laatste inschrijven als er nog plek is. Ja, eh, Oké, ja. En eh, dat betekent vaak dat je om half twaalf of zo <laughs> <laughs> aan de beurt bent. Ja, ja, Want de, de, de, meeste, heel, komen heel veel mensen van buiten Amsterdam of buiten Nederland zelfs. Zelfs dan nog? En heel veel mensen moeten dan weer de trein hebben. Dus die willen wat vroeger spelen op de avond. Nou ja, nou, voor, de, voor de Amsterdammers eh, geldt, nou ja, dan uh, eh, kan je wel om half twaalf eh, het licht uit doen Zo ik, ik kom toch op het fietsje. Dus dat... <laughs> zit het dicht bij jou vanuit... van nee, het zit, vlak vlakbij het Leidse plein en ik woon in Diemen. Dus oh, dat, ja, dat zei je al. Hè? Ja, dus dat is nog wel een mm. pittig eentje nog even gauw gauw de komen, niet? Ja, dat zijn leuke, leuke avonden. toch wel. vaak op de maandag, geloof ik, hè? of niet? Het is elke dinsdagavond vanaf half negen. En eh, nou, ook inspirerend. Weet je. je hoort eh, andere artiesten die hebben dan een bepaald regeltje... of een bepaalde manier van zingen. En die denken, hé, hey, maar dat is, toch wel leuk. Ja. Ehm, ik vond het hartstikke leuk dat je geweest was. En ik, eh, ja, ik, nog even voor de mensen die, die zeggen van waar kunnen ze je vinden? Want je hebt het op, de, op je album staan. www.frankdemian.com eh, eh, uiteraard. En natuurlijk heb je ook nog een Facebook-pagina. Ja, dus, Frank Demian Music. En na, vanavond uh, eh, massaal de duimen er even op zetten, vrienden. Want wat dat, kan, dat kan Frank goed gebruiken. Vond het leuk dat je er geweest bent. Ja, ik vond het ook hartstikke leuk. En wellicht dat we nog een, een keertje nog een keer afdoen. Ja, dankjewel. Dankjewel voor je komst. Goed, dat was hem. Eh, nog één eh, voor, voor, ja, eh, van die vermaarde ASG. En dat is de man die hier een paar weken geleden ook was. Samen met Rai Saitoshi. Dus wat dat er gaat, helemaal goed. Hier is Luc Nijman met Love in Blue. This love is nothing like the sun. This love is nothing like the moon. This love is nothing like the universe. I give you love in blue. no shadow on the meek. Love casts no shadow on the poor. Love casts no shadow on the wealthy. Love has no shadow behind Loving in Blue was dat van eh, onze vriend uh, Luc Nijman. En eh, we hebben er nog eentje. En dan sluiten we het bal voor deze week af. En dan zeggen Marcus en ik altijd weer tot, volgende, week. En volgende week zit hier Low Erect Sound System. En dit is Close-Up met Vixen. Tot aan het nieuws van 10 uur. En dan neemt vriend en collega Sjurfduif het over met Tussen Even en Vloed. Dag. answer as you decided. I cut the thread that tied you to all the numerous men who thought they had a chance. Oh, Victor, your diamond skin confuse us, but the state we're in. One small kiss, the tenderest of goodbyes.